Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een automobilist is in Parijs op een terras ingereden. Er viel één dode en zeker vijf mensen zijn gewond geraakt, schrijven Franse media. Het gebeurde in het oosten van de stad bij de bekende begraafplaats Père Lachaise. De bestuurder zou erg hard hebben gereden volgens een ooggetuige. Na de botsing vluchtte de bestuurder, maar hij kon later worden opgepakt. De bijrijder bleek onder invloed van alcohol en drugs. De politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk. De pier bij Gaza om hulpgoederen naar de Palestijnse bevolking te brengen wordt weer afgebroken. Daarmee komt er een einde aan de Amerikaanse legermissie. Het project kampte vanaf het begin met allerlei problemen, waardoor de aanvoer beperkt bleef. Critici spreken van een mislukking, maar de VS zegt dat de pier altijd al bedoeld was als tijdelijke oplossing... en dat zo toch bijna 9 miljoen kilo aan goederen naar Gaza is gebracht. Het hele project kostte 230 miljoen dollar. De pier is in totaal 20 dagen operationeel geweest. Opnieuw is er een oproep van een prominente Amerikaanse democraat aan president Biden om uit de verkiezingen te stappen. Het is inmiddels het 20 twintigste congreslid dat zich openlijk tegen Biden uitspreekt. Uit een peiling van AP blijkt dat twee derde van alle democratische kiezers ook willen dat de 81-jarige Biden het stokje overdraagt. De rentmeester van het Utrechtse landgoed Den Treek, waar een meisje zou zijn gebeten door een wolf, zegt dat er al langer problemen zijn. Volgens hem volgen wolven wandelaars en fietsers in het gebied en zijn er, ondanks wolfwerende hekken, ook schapen doodgebeten. Ook zegt hij dat de overheid te afwachtend is geweest. De provincie adviseert nu om het gebied voorlopig te mijden, zodat er eerst onderzoek kan worden gedaan naar het incident.